Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een kernwapen in handen van terreurorganisatie IS zou de grootste bedreiging van de wereld zijn. Dat zei president Obama op de top over nucleaire veiligheid in Washington. Volgens de president zijn er concrete stappen gezet om nucleair terrorisme te bestrijden. Op een afsluitende persconferentie benadrukte hij wel dat er nog veel nucleair materiaal in de wereld moet worden veiliggesteld. Aan het slot van de top deelde Obama ook een sneer uit aan Donald Trump. Obama refereerde aan een uitspraak van de republikeinse presidentskandidaat over de opgelopen spanning rond Noord-Korea. Trump had gezegd dat Zuid-Korea en Japan daarom kernwapens zouden moeten krijgen. Het laat volgens Obama zien dat Trump geen benul heeft van het buitenlandbeleid of de wereld in het algemeen. De eerste Syrische vluchtelingen komen maandag vanuit vluchtelingenkampen in Turkije naar Nederland en Duitsland. Het overbrengen maakt deel uit van de overeenkomst tussen Turkije en de EU. Ook het terugsturen van illegale migranten door de EU begint volgens afspraak maandag, ondanks kritiek van Amnesty International. Volgens Amnesty schendt Turkije de afspraken door Syriërs terug te sturen naar hun land. De luchthaven Saventum bij Brussel zou over een paar dagen heropend kunnen worden. Volgens Belgische media zijn de overheid, politiebonden en de directie van Zaventem het daarover eens geworden. Afgelopen dagen hadden politiebonden veel kritiek op de beveiliging en de werkomstandigheden op de luchthaven. In de Caribische Zee heeft de Colombiaanse marine een verlaten zeiljacht gevonden dat voer onder Nederlandse vlag. Aan boord lagen paspoorten en documenten van een Nederlands stel. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Ze waren vorige week vertrokken uit Panama. Daarna is niets meer van ze vernomen. Persbureau AP e meldt dat er twee lichamen zijn gevonden... maar dat is niet bevestigd door de Colombiaanse marine. Het weer droog met zon en sluierbewolking. Het wordt 14 tot 19 graden vandaag. Vanavond neemt wel de kans op een bui toe. Ook morgen droog met wat bewolking en in de avond opnieuw kans op een bui. Het kan morgen wel 21 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 catching our second wind. so ashamed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 却总。 saying I'm a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 at you 106.9 ZFN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 take it away.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 En misschien ben ik geworden wat jij